Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. De ChristenUnie roept leerbonden en politici op weer in overleg te gaan. Partijleider Arie Slob wil zo de slechte relatie tussen de politiek en het onderwijsveld verbeteren. Na de lerarenstaking van vorige week vielen harde woorden aan het adres van onderwijsminister Van Bijsterveld. De VVD en de PVV vinden het te vroeg om weer met de Algemene Onderwijsbond te overleggen. Ze willen eerst duidelijkere excuses. CDA wil wel om tafel. Wereldwijd sterven tweemaal zoveel mensen aan malaria dan eerder werd gedacht. Vorig jaar zijn kwart miljoen mensen aan de ziekte bezweken. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO ging vorig jaar nog uit van ruim 600.000. Voorheen werd het aantal slachtoffers geschat, maar een nieuwe studie maakt gebruik van nieuwe gegevens en computermodellen. In de Egyptische stad Suez zijn zeker twee demonstranten doodgeschoten bij confrontaties met de politie. In de hoofdstad Cairo zijn meer dan 600 mensen gewond geraakt na rellen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Duizenden mensen demonstreren daar omdat ze vinden dat de politie te weinig deed tijdens de voetbalwedstrijd in Port Said waarbij 74 doden vielen. De Tunesische autoriteiten hebben beslag gelegd op waardevolle bezittingen van de verdreven president Ben Ali en zijn familie. Het gaat onder meer om 34 dure auto's, 48 jachten en vissersboten en twee villa's. Na de volksopstand ruim een jaar geleden vluchtte Ben Ali het land uit. Dirk Scheringa wil Wouter Bos en Nout Welling laten verhoren over het faillissement van zijn bank. Scheringa is ervan overtuigd dat de Nederlandse bank en het ministerie van Financiën de DSB-bank in 2009 bewust failliet hebben laten gaan. Hij zegt bewijsstukken te hebben die tot die conclusie leiden. Op de A10 bij Amsterdam is vannacht bij een ongeluk een dode gevallen. De auto van het slachtoffer is waarschijnlijk geslipt en de inzittende werd uit de auto geslingerd. Volgens de politie is ijzel mogelijk de oorzaak van het ongeval op de A10 bij Amsterdam. Het weer in het noorden kans op sneeuwbuien die in de loop van de dag naar het zuiden trekken. Temperatuur aan de westkust rond het vriespunt en min 5 in het oosten. Dit was het en... Dit is Kees Kwaks van de ANWB.